Gert Kluk met het NOS-journaal. programma had en nog steeds heeft. Uit het materiaal blijkt volgens premier Netanyahu dat Iran vijf kernkoppen wil produceren... elk net zo explosief als de Amerikaanse atoombom op Hiroshima in 1945. Israël heeft informatie gedeeld met de Verenigde Staten... en zal dat ook doen met andere landen en het Internationaal Atoomenergieagentschap. Minderjarigen kunnen in veruit de meeste voetbalkantines zonder probleem een biertje bestellen. Ruim 82% van de kantines schenkt drank aan jongeren, blijkt uit onderzoek in opdracht van het kabinet. Ook de meeste andere sportverenigingen gaan in de fout. Staatssecretaris Blokhuis zegt dat sportbonden, verenigingen, gemeenten en andere beheerders van sportkantines er samen voor moeten zorgen dat jongeren geen drank meer kunnen kopen. Duizenden Russen hebben in Moskou gedemonstreerd tegen de poging van de regering om berichten-app Telegram te blokkeren. Telegram moet van de rechter de encryptiesleutel aan de Russische geheime dienst geven. Die wil zo controleren of terroristen de app gebruiken. Om Telegram te dwingen de sleutel af te staan wordt de dienst geblokkeerd. Die blokkade lukt maar gedeeltelijk. In de Zwitserse Alpen zijn vier bergbeklimmers omgekomen. Ze werden op de flanken van de Pigne d'Arola overvallen door een zware storm. De klimmers komen uit Italië, Frankrijk en Duitsland. In Sittard zijn de spelers van Fortuna Sittard gehuldigd. Duizenden mensen waren daarvoor naar de Grote Markt gekomen. De eerste divisieclub promoveerde zaterdag naar de Eredivisie. Voor de huldiging maakten de spelers een tour door de stad in een open bus. Het weer op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Ook neemt de wind toe in kracht. Eerst windstoten in het zuiden, later vanavond en morgen ook in de rest van het land.